Uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse moordenaar die vorige maand in Mississippi werd geëxecuteerd... heeft kort daarvoor een tweede moord opgebiecht. David Neil Cox was ter dood veroordeeld voor de moord op zijn vrouw in 2010. Enkele weken voor zijn executie bekende hij aan zijn advocaten... dat hij in 2007 ook zijn schoonzus had vermoord. Cox heeft zijn advocaten in detail uitgelegd waar ze de stoffelijke resten van de vrouw kunnen vinden. Naar eigen zeggen had hij erg spijt van zijn daad. Wilde hij de familie niet langer in onzekerheid laten over haar lot. Binnenkort begint een zoektocht naar het lichaam van de vrouw. Het Outbreak Management Team adviseert het demissionaire kabinet nogmaals... om alle kinderen op de basisschool twee keer per week te testen op het coronavirus. Dat kan met een zelftest. Het kabinet besloot eind november dat alleen kinderen uit groep 6 en hoger moeten testen. Maar het OMT wijst erop dat ook in de lagere leeftijdsgroepen besmettingen voorkomen. Minister De Jonge van Volksgezondheid neemt het advies niet over. Hij zegt dat het zou gaan om enorme aantallen testen die besteld moeten worden... en waarvoor zaken logistiek georganiseerd moeten worden. Dat is op korte termijn niet te realiseren, al dus de Jonge. Roelof Bleker wordt de nieuwe burgemeester van Enschede. Hij is nu nog bestuursvoorzitter van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, de HKU. Daarvoor was hij dijkgraaf van het waterschap Rivierenland en wethouder in Enschede. Bleker volgt Onno van Veldhuizen op, die in oktober na één termijn als burgemeester afscheid nam en nu voor de Raad van State werkt. Naar verwachting wordt de 54-jarige Roelof Bleker in februari geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Enschede.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 She's winning with you, but I know she's a loser. How did you know? Me and a crew used to do her. You never trust a big button to smile. Tell me your stories. I'm not afraid of who you are.